Kees Groot met het NOS-journaal. In het hele land lopen 23 onderzoeken tegen leden van de motorclubs Hells Angels en Satudara. Dat zegt de leider van het speciale rechercheteam voor motorclubs. Volgens de recherche blijkt uit de onderzoeken dat er verwevenheid is tussen de motorclubs en onder meer de horeca, de tatoeagebranche, vechtsport, beveiliging en prostitutie. Ook is er sprake van afpersing, drugsdelicten en wapenbezit. In Hoogzand blijft een zwembad open, hoewel de luidsprekers en lampen elk moment naar beneden kunnen komen. Inspectie heeft aangetoond dat de bevestigingspunten door de chloor in de lucht ernstig zijn aangetast. De directie van zwembad de Kalkwijk erkent dat de badgasten een risico lopen, maar vindt het desondanks veilig genoeg om open te blijven. Maandag worden de zwakke ophangpunten tijdelijk versterkt met shorebanden. Het kabinet heeft PvdA Ad Melkert voorgedragen voor de functie van directeur-generaal van de internationale arbeidsorganisatie ILO. Deze VN-organisatie strijdt onder meer tegen kinderarbeid en discriminatie bij bedrijven. Melkert was onder meer minister van Sociale Zaken en partijleider van de PvdA. De twee mannen die gisteravond in debatcentrum De Bali in Amsterdam werden gearresteerd zitten nog vast. Morgen worden ze voorgeleid. Ze horen bij de fundamentalistische moslimorganisatie Sharia for Holland en verstoorden een bijeenkomst over de liberale islam. Ze schreeuwden leuzen, gooiden met eieren en bespuugden de Canadese schrijfster Irshad Manji, die een liberale islam voorstaat. Een eerste onderzoek heeft geen verdacht gokgedrag opgeleverd rond het Champions League duel Dynamo Zagreb Olympique Lyon. Lyon won de wedstrijd met 7-1 en plaatste zich voor de volgende ronde ten koste van Ajax. Na afloop van de wedstrijd leidde onder meer een knipoog van een Zagreb-verdediger naar de spits van Lyon op internet tot verdachtmakingen over omkoping. De UEFA onderzoekt dat nog. Het weer, vanavond opnieuw regen met zware tot mogelijk zeer zware windstoten. Op de Wadden kans op westerstorm. Morgenochtend in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking en buien. Dit was Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij drukke avondspits. Er staat ruim 300 kilometer file. Ik noem de files van 8 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiderslot 8 kilometer. De andere kant op tussen Bussum en knooppunt Diemen 10. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 12. De A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel 8. A12 richting Arnhem bij Driebergen 8. A13 van Rotterdam naar Den Haag na een ongeluk bij Delft 7 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. De andere kant op voor de Alfred Berkel en Rode Reis 9. A15 Europoort Rotterdam tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 10. A20 Gouda richting Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein 8 door het ongeluk op de A13. Dan A27, Gorkum richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweer 10.